Carmen Verheul met het NOS Journaal. Koningin Beatrix heeft oud-CDA-premier Ruud Lubbers aangewezen als nieuwe informateur. De koningin heeft hem gevraagd om te onderzoeken welke meerderheidskabinetten er nog mogelijk zijn. Ze wil dat Lubbers haar daarover op zeer korte termijn informeert. De twee spraken elkaar de afgelopen avond op Paleis Noordeinde over de kabinetsformatie. Nu de VVD en de PvdA niet dichter tot elkaar zijn gekomen tijdens de onderhandelingen over Paars Plus, lijkt er een cruciale rol weggelegd voor het CDA. Daarbij ligt ook weer de optie VVD, CDA en PVV op tafel. Lubbers was premier van 1982 tot 1994 en is nu minister van Staat. Enkele honderden bewoners van Valkenswaard moeten de nacht elders doorbrengen. Ze werden geëvacueerd in verband met een brand in een plasticfabriek. Ook twee verzorgingstehuizen werden ontruimd, omdat de bewoners last zouden kunnen krijgen van de rook en de stank. De brand brak gistermorgen rond 9 uur uit. Er werden 25 brandweerwagens ingezet. De brand is onder controle, maar het naplussen gaat waarschijnlijk nog de hele nacht duren. De Soedanese president al-Bashir hoeft niet bang te zijn dat hij in Tjaad wordt gearresteerd. Hij is daar voor een regionale conferentie. Het internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Bashir, die onder meer wordt verdacht van genocide en oorlogsmisdaden. Maar Tjaat heeft hem vriendelijk ontvangen en voelt zich niet verplicht om hem te arresteren. Van alle sporters verdient Tiger Woods nog steeds het meest. Vanwege zijn buitenechtelijke affaires nam de golfer een rustperiode van vijf maanden, maar toch verdiende die vorig jaar 90 miljoen dollar, 10% minder dan het jaar daarvoor. Op twee in de ranglijst van Sports Illustrated staat tennisser Roger Federer en op drie golfer Phil Mickelson. Het weer, vannacht droog met minima rond 15 graden. De komende dag wisselend bewolkt met vooral in het zuiden kans op een bui.